Mark Visser met het NOS Journaal. Bij de actie in Molenbeek zijn geen mensen aangehouden, wel zijn er huiszoekingen gedaan. Zwaar bewapende en gemaskerde politieagenten gingen vanochtend de Brusselse wijk in. In Molenbeek woonde zeker één van de terroristen die vrijdag aanslagen pleegde in Parijs. En mogelijk kwamen ook andere betrokkenen er vandaan. Justitie in België meldt dat vijf van de zeven verdachten die eerder waren opgepakt weer zijn vrijgelaten. Onder hen ook de broer van één van de zelfmoordterroristen. Een deel van het kabinet heeft in Den Haag bij de Franse ambassade stilgestaan bij de gebeurtenissen in Parijs. Vicepremier Ascher en minister van de Steur legden samen met de burgemeester Van Aartsen een krans. Ascher zei dat het goed is om stil te staan bij de aanslagen van vrijdagavond en hij begrijpt dat veel Nederlanders zich zorgen maken. De Tweede Kamer debatteert nog deze week over de aanslagen in Parijs. De politie heeft een groot arrestatieteam ingezet bij een actie bij een schuurtje in Susteren in Limburg. Bij het schuurtje zijn twee mensen opgepakt. Ook de explosieve opruimingsdienst is ingezet. Aanleiding voor de actie is een brand die vanochtend in het schuurtje heeft gewoed. Ook is er op een afrit van de A2 in de buurt van het schuurtje een verdachte auto gevonden. De snelweg A2 is vanwege de actie bij Susteren in beide richtingen dicht. Daardoor staan er lange files. De hotelketens Marriott en Starwood gaan fuseren. In feite is het een overname. Marriott lijft Starwood in voor ruim 11,3 miljard euro in aandelen en cash. Samen worden de twee de grootste hotelketen ter wereld. Marriott en Starwood zeggen dat hun ketens elkaar goed aanvullen. In Nederland is Marriott onder meer eigenaar van Hotel Des in Amsterdam. Het weer vanuit het noordwesten trekt buigen regen over het land. Het is 12 tot 14 graden en de wind is matig tot aan zee hard. Morgen regent het van tijd tot tijd. In de avond wordt de regen dan buiig van karakter. En daarbij is de kans op onweer en windstoten. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is John Bakker van de ANWB.